7 uur. Mark Hokker met het NOS er een vaccin klaar zijn tegen het Zika-virus. In augustus moet er al getest kunnen worden op mensen, zegt een Canadese wetenschapper die werkt aan het vaccin. Normaal gesproken moet daarna nog jaren worden getest voordat de toezichthouders een vaccin goedkeuren. Maar er zou besloten kunnen worden dat er sprake is van een noodsituatie. Dan mag het al eerder worden gebruikt. De informatieavond in Luttelgeest in Flevoland over de mogelijke komst van een tweede asielzoekerscentrum is rustig verlopen. Tijdens de bijeenkomst waren journalisten niet welkom. De burgemeester zei dat soortgelijke avonden in andere gemeenten uit de hand zijn gelopen, mede door de aanwezigheid van journalisten. De hoofdredacteur van Omroep Flevoland overweegt om aangifte te doen. Het Openbaar Ministerie doet opnieuw onderzoek naar een aanrandingszaak in Almere... waarvoor twee bewoners van een asielzoekerscentrum waren gedagvaard. De twee zouden vorig jaar met nog twee andere asielzoekers vier vrouwen hebben aangerand. In eerste instantie wilden alleen twee vrouwen aangifte doen. Nu ook een derde vrouw zich heeft gemeld, wil het OM nieuw onderzoek doen. In Genève beginnen waarschijnlijk vandaag de vredesgesprekken over Syrië. VN-gezant voor Syrië de Mistura hoopt dat die leiden tot een einde aan de al vijf jaar durende strijd in Syrië. Een belangrijke door Saoedi-Arabië gesteunde oppositiegroep is niet aanwezig. De groep komt alleen als Rusland stopt met het bombarderen van burgerdoelen. De vredesonderhandelingen zullen naar verwachting maanden duren. De Amerikaanse popmuzikant Paul Kentner is overleden. Hij was in de jaren 60 zanger en gitarist van de Californische rockband Jefferson Airplane. Die groep had in de hoogtijdagen van de hippie-tijd succes met hits als Somebody to Love en White Rabbit. Paul Kentner was 74 jaar. Het weer, het is bewolkt met vooral in het noorden regen of motregen. Langs de kust kans op zware windstoten. Later vandaag gaat het op meer plaatsen regenen. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Show.